Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. De Pegida-demonstratie voor een moskee in Rotterdam is afgeblazen. De anti-islambeweging wilde vanavond voor de deur van het gebedshuis een varken roosteren... als protest tegen wat ze de islamisering van Nederland noemen. Een bus met twintig aanhangers van Pegida was op weg naar de Laledi-moskee. Maar de bus maakte rechtsomkeerd. Volgens Pegida kon de politie de veiligheid van de aanhangers van de anti-islambeweging niet garanderen. Burgemeester Abu Talib laat via zijn woordvoerder weten dat Pegida zelf de afweging heeft gemaakt om niet te demonstreren. Het internationale Rode Kruis haalt 71 medewerkers terug uit Jemen... omdat hun veiligheid in het geding is. Volgens de organisatie worden hulpverleners bedreigd... en proberen de strijdende partijen zoals als pion in het conflict te gebruiken. Door de beslissing komen activiteiten als chirurgische ingrepen... waterzuivering en voedselvoorziening op een lager pitje te staan. Niet alle medewerkers gaan weg. In totaal zijn er meer dan 450 mensen actief voor het Rode Kruis in Jemen. Er moeten kampen komen buiten de Europese Unie... waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen die in de Unie asiel willen aanvragen. Dat staat in een plan waar Denemarken en Oostenrijk samen aan werken. In welk land zo'n kamp moet komen staat er niet in... en ook de juridische consequenties zijn nog niet onderzocht. Het asielbeleid van de EU zit muurvast. Afgelopen week werden alle voorstellen om het beleid te veranderen van tafel geveegd... door de ministers van Justitie. Delen van Brabant en Limburg hebben te maken gehad met flinke regen en hagelbuien. Daardoor kwamen aan het einde van de middag in sommige plaatsen straten vol te staan. Volgens Omroep Brabant was er overlast in onder meer Helmond, Mierlo en Eindhoven. In sommige plaatsen schoten pukdeksels omhoog en werd de avondvierdaagse afgelast. Het weer, tot besluit. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Eerst is plaatselijk een lichte bui mogelijk. Maar smiddags neemt in het oosten de kans op een stevige onweersbui toe.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1284 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Bernd Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur. En we gaan weer beginnen. Nieuwe werken stromen mijn postbus allemaal weer vol. En vandaag ook in deze uitzending weer vier nieuwe werkjes. We beginnen met uh, eh, Jozef L. Jong met zijn album Live Spring. Is alvast geen nieuw album, maar eerder voorgaande jaren uitgebracht. Maar voor dit programma dus nieuw. Wat wel nieuw is, is Eternal van Kevin Wood van het label Real Music. Ehm, en uh, ja, is een goede bekende voor ons. is eigenlijk een muziekpromotor, Kevin Bar heeft nu toch ook zelf de toetsen of al die instrumenten bij de hand gevat. Peaceful Radio heeft een website. Je kan eh, Peaceful Radio ontvangen op je, eh, op je computer natuurlijk of eh, op je mobiel, je tablet, noem het maar op.